Uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt een mededeling verwacht van president Trump... over een militaire actie vannacht in Syrië. Wordt rekening mee gehouden dat daarbij IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is overleden. Hij werd al vaker doodverklaard, maar toch dook er steeds weer opnamen van hem op. Het verschil met eerdere keren is dat zijn dood nu ook zou zijn gemeld... door militaire bronnen in Amerika. De Haagse politie heeft vannacht zeven mensen opgepakt na een steekincident. Daarbij raakte één persoon gewond politie kwam af op een melding over een vechtpartij in een portiek. Daar vonden ze drie mensen die onder het bloed zaten. Eén man vluchtte naar binnen en werd later gewond naar het ziekenhuis gebracht. Van de arrestanten komen twee mannen uit Den Haag, één man uit Oud-Alblas... en drie mannen en een vrouw hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Bij een tankstation in Groningen is een verdachte opgepakt van de bioscoopmoorden. Het is een man van 33. Bij zijn aanhouding is door de politie geschoten en is de man gewond geraakt. Gisterochtend werden twee mensen doodgevonden in een Pathé-bioscoop in Groningen. Het is een echtpaar uit Slochteren dat schoonmaakte in de bioscoop. Volgens de Telegraaf zijn de man en vrouw doodgestoken. Dat wil de politie niet bevestigen. Catalanen in Barcelona demonstreren massaal tegen onafhankelijkheid. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan en ze zwaaien met Spaanse vlaggen. Gisteren nog was er een massale demonstratie voor onafhankelijkheid. Die begon vreedzaam, maar eindigde met geweld... toen gemaskerde demonstranten stenen en flessen gooiden naar de politie. De afgelopen twee weken laaide het geweld op... nadat negen Catalaanse leiders waren veroordeeld tot celstraffen tussen de 9 en 13 jaar. Ze zijn volgens het Spaanse Hoge Rechtshof schuldig aan opruiing... rond het referendum voor onafhankelijkheid twee jaar geleden. Het weer, zon en wolkenvelden. 10 tot 12 graden is het bij een matige tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen een enkele bui, maar ook zon wordt het opnieuw zo'n 12 graden.